Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is niet oké dat kwetsbare vrouwen gedwongen worden tot anticonceptie. Dat zegt de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad. En dat is dan weer de hoogste rechter van ons land. Sinds twee jaar kunnen vrouwen gedwongen worden een spiraaltje te laten zetten of de prikbeeld te gebruiken. Het gaat dan om vrouwen die bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of stoornissen hebben. Maar volgens de belangrijke adviseur gaat dat in tegen het recht om zelf te kunnen kiezen en beslissen wat er met je lichaam gebeurt. Hij wil dus dat er nog beter naar de regels wordt gekeken. De politie in Delft heeft vijf jongens van 16 en 17 opgepakt... omdat ze een man van 24 zouden hebben mishandeld. Het gebeurde twee maanden geleden. De man werd toen knock-out geslagen, liep een hersenschudding op en verloor twee tanden. Nadat de regionale omroep beelden ervan uitzond... kon de politie de jongens oppakken. Ze zitten nog vast. 150 kinderen en jongeren die nu nog in het asielaanmeldcentrum in Ter Apel zitten... kunnen ergens anders heen, heeft een organisatie voor jeugdbescherming geregeld. Die zorgt ook dat de minderjarigen betere begeleiding krijgen. Dat is nodig, vindt ook UNICEF, want in Ter Apel is het volgens die organisatie niet veilig genoeg voor kinderen. En een bijzondere legertraining in Duitsland. 900 Nederlandse militairen zijn de afgelopen tijd naartoe gereisd... en doen een oefening waarbij ze een rivier moeten oversteken om bij de vijand te komen. We hadden vermoeden dat er ergens een vijand zat. Maar we kregen de opdracht om eh, bijvoorbeeld eh, hier bij ons onze eh, groep te verzamelen. Ook nou, kijken de militairen naar wat er nu in Oekraïne gebeurt. Het scenario is al wel ontwikkeld voordat we uiteindelijk, eh, eh, voordat de oorlog begon. Dus we waren hier al wel mee bezig. Maar natuurlijk neem je, neem je mee wat daar gebeurd is en probeert in ieder geval daar de lessen van te leren.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 Het valt mee met de drukte in de regio. Je staat wel in de file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. De vertraging is daar 10 minuten. En door een spoedreparatie op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen...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 Et bien sûr, il y a eu Eva. Et Valérie, mais. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Cause knew new Bad Bunny depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.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 call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all. The kids are not alright none of us are right I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive none of us are right I'm tired but I won't sleep I still feel alive These kids are not alright None of us are right I'm tired but I won't sleep tonight I still feel alive You can call me irrelevant Insignificant en de regio.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 Ze vrezen dat daardoor zelfs ongelukken kunnen ontstaan. De Europese Pilotenbond is ook bezorgd. Zij horen al jaren deze klachten van piloten. Vrachtwagens rijden voorlopig niet langs de plek in Nieuw-Beierland... waar vorig weekend bij een ongeluk zeven mensen om het leven kwamen. Op verzoek van omwonenden heeft de gemeente de omleidingsroute voor vrachtverkeer aangepast. Het weer zonnig en het blijft nog lang warm met ongeveer 25 graden. Morgen even warm als vandaag met een mix van wolken en zon. You don't love now that you're gone.